4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie 16 railschoppers opgepakt... bij betogingen naar aanleiding van de dood van de Arobaan Mitch Henriquez. Zo'n 200 tot 300 jongeren gingen er tegen middernacht... voor de derde nacht op rij de straat op. Op verschillende plekken werd brand gesticht en zijn vernielingen aangericht. De ME voerde charges uit, ook te paard, en zette een waterkanon in... maar het is nog steeds onrustig in de wijk. Een Zuid-Koreaanse wetenschapper moet van een Amerikaanse rechter 4,5 jaar de cel in omdat hij heeft gesjoemeld met een HIV-onderzoek. Ook moet hij 6,5 miljoen euro aan subsidie terugbetalen. De 58-jarige Dong Pyuyan meldde in 2008 dat hij een middel had gevonden waardoor konijnen antistoffen tegen aids aanmaakten. Dat werd gezien als een belangrijke doorbraak. Later werd duidelijk dat hij aan het konijnenbloed menselijk bloed met antistoffen had toegevoegd. Het komt zelden voor dat wetenschappers voor gesjoemel de cel in moeten. Op Sicilië is een Tunesiër veroordeeld voor een scheepsramp bij het Italiaanse eiland Lampedusa in 2013. Hij moet 18 jaar de cel in. De rechter achter bewezen dat de 36-jarige man de kapitein was van het vrachtschip vol vluchtelingen dat op weg naar Europa verging. Nadat er brand was uitgebroken vluchtten alle opvarenden naar één kant van het schip waarop dat kapseisde. Het vuur was aangestoken om de aandacht van andere schepen te trekken. Zeker 366 mensen, vooral vluchtelingen uit Eritrea, kwamen om het leven. Op het WK voetbal voor vrouwen heeft titelverdediger Japan de halve finale gewonnen van Engeland met 2-1. Lange tijd gingen beide ploegen gelijk op, maar in de blessuretijd schoten de Engelsen in eigen doel. De finale gaat nu tussen Japan en de Verenigde Staten, een herhaling van vier jaar geleden.